om hun villa in Mozambique te verkopen... De prins wil het huis verkopen zodra het af is. Als reden noemt hij de negatieve publiciteit. D66-leider Pechtold vindt het jammer dat die als belangrijkste reden wordt genoemd. Hij vindt dat het meteen al een moeizaam project was. Premier Balkenende spreekt tegen dat het project niet goed doordacht was. Hij benadrukt dat het prinselijk paar zelf heeft besloten om de villa te verkopen. Tegen de verdachte van de moord op de 12-jarige Robienna eind mei in Amsterdam eist justitie 25 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de hals van het meisje met een Stanley-mes doorgesneden. De verdachte zegt dat het een ongeluk was. De man is de ex-vriend van Robienna's moeder. Hij staat terecht voor de moord op Robienna en poging tot moord op haar moeder. De uitspraak volgt over twee weken. Actrice Josine van Dalsem is overleden. Dat heeft haar echtgenoot tegenover Omroep Max bevestigd. Ze had al geruime tijd kanker. Van Dalsum speelde vooral in de jaren 70 en 80 een groot aantal rollen, onder meer in een televisieserie over het leven van Mata Hari. In 2003 bleek dat ze ziek was. Ze speelde daarna in een speciaal voor haar geschreven theaterstuk over kanker. Tot eind vorig jaar stond ze nog op het toneel. Josine van Dalsem is 61 jaar geworden. Treinreizigers kunnen binnenkort sneller reizen tussen de Randstad en Groningen, Twente en Zuid-Limburg. Dat komt door de nieuwe dienstregeling die de NS op 13 december invoert. Verder komen er meer intercityverbindingen en wordt de reis naar Antwerpen, Brussel en Parijs ruim 50 minuten korter doordat de reis over het HSL-tracé wordt gemaakt. Het weer, het is bewolkt en in het westen en noorden regent het.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 late night lady you won't recognize. always in disguise I read your future but it's written in the past Take a good look, my past words I'm walking away before I do I'll flip the bird Excuse me mister I've got other things to do each other alone like this on the streets of fear.